Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Turkije heeft een passagiersvliegtuig van een Syrische luchtvaartmaatschappij gedwongen te landen en goederen van boord gehaald. Volgens Turkse media ging het onder meer om raketonderdelen, bedoeld voor het regime van de Syrische president Assad. Het vliegtuig van Syrian Air was op weg van Moskou naar Damascus. Toen het toestel het Turkse luchtruim binnenvloog, zette de Turkse luchtmacht straaljagers in om het toestel tot landen te dwingen. Nadat er goederen van boord waren gehaald... is het vliegtuig na enkele uren doorgevlogen naar zijn eindbestemming. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid van Spanje... met twee stappen verlaagd naar BBB-. Dat is het laagste investeringsadvies van een bureau... en één plaats boven de zogenoemde junk-status... waarbij staatsobligaties worden beschouwd als rommel. S&P wijst op de economische recessie, hoge werkloosheid en sociale onrust... die het voor de Spaanse regering moeilijk maken om de nodige maatregelen te nemen. De lagere beoordeling kan leiden tot een hogere rente voor Spaanse staatsleningen. ING doet zijn verzekeringstak in Maleisië van de hand. Er is een akkoord bereikt met de Aziatische verzekeraar AIA Group. De verzekeringstak wordt verkocht voor 1,3 miljard euro. ING is bezig met een herstructurering en wil daarom een aantal Aziatische dochterondernemingen verkopen. ING en AIA verwachten begin volgend jaar toestemming te krijgen voor de transactie van de Nederlandse en Maleisische toezichthouders. Het maandblad Opzij heeft René Bos-Jones gekozen tot invloedrijkste vrouw van Nederland. De 59-jarige Bos-Jones is secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en eerder was ze ambassadeur in Washington. Volgens de jury is Bos-Jones bepalend voor het aanzien van Nederland in het buitenland. Het is de vierde keer dat het maandblad met de lijst komt. Angeline Kemna, koningin Beatrix en Agnes Jongerius waren de vorige winnaars. Het weer. Vannacht op een paar mistbanken na helder. Minimumtemperatuur in het binnenland rond het vriespunt. En aan zee iets warmer.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 Love in a bottle. The one for me. Is that our new control? Isn't it true? Isn't it true? Guaranteed. Pick up your phone and dial. See who they sell you if you have this, if you have that. misschien denk je bij jezelf, wat een onrustig nummer. Nou, dat is ook de bedoeling geweest van degene die dit gemaakt heeft, Joni Mitchell. Ze komt in dit nummer, eh, wil ze uiting geven aan het feit dat het allemaal eh, vrij onrustig is in onze huidige maatschappij, de consumptiemaatschappij. En voor het maken van dit nummer heeft ze gebruik gemaakt van uh, eh, sampletjes, geluidsfragmenten die afkomstig zijn uit Amerikaanse tv-commercials. En dat is dan te vinden op haar album Chalk Mark in a Rainstorm. Een cd die van haar verscheen in 1988. Dag ging dan anders bij de vader op Radio 1 en had ik het juist over eh, Amerikaanse tv-commercials. Nu ga ik het even hebben over Nederlandse tv-commercials. Want ook dit hoor je dagelijks voorbij komen. <laughs> Bij een tv-commercial van Volkswagen.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 Steelers Wiel, de samenwerking van eh, Jerry Rafferty en Joe Egan. En in dit nummer was het vooral de zangtoor van Jerry Rafferty en Joe Egan... die deed op de achtergrond mee. Stuck in the Middle with You, wat op dit moment vrijwel dagelijks voorbij komt op de televisie... omdat het gebruikt wordt door Volkswagen in een tv-commercial... Een andere autofabrikant, Peugeot, heeft gebruik gemaakt van een oud liedje van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. En daarvoor gebruiken ze een eh, rockversie van een, ehm, ja, niet, niet echt een interessante rockversie... <laughs> dat moet ik eerlijk zeggen. Een beetje geïnspireerd door die van Guns N' Roses. Maar dat Knocking on Heaven's Door... dat laat ik nog graag eens een keer in het originele horen. De meester hemzelf natuurlijk. in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan in de jaren 70, 1973 om precies te zijn. Toen werd het namelijk uitgebracht. En Bob Dylan die eh, bracht het uit op het album Pat Garrett en Billy the Kid. En dat is de soundtrack van de gelijknamige film. En Dylan zelfs die is daar ook nog in te zien. Hij speelt daar de rol in van uh, Alias. Knocking on Evans' Door. Dus op dit moment ook dagelijks te zien in de reclame op televisie. Waar het gebruikt wordt door eh, autofabrikant Peugeot. Wat je ook be free. You'll never know. You just live inside me 0 in your brain. You you need the pain. You your and feeling bad. Think about what you have You don't know what it's like to be free. You'll never know. You just live inside me zero. Coming to what you see. side high, you Bring you back to catch your breath. with no off You don't know what it's like to be free. You will never know. You just live inside, click zero. me zo voorstellen dat sommige mensen dit als een eh, onrustig nummer ervaren... om het maar heel positief uit te drukken. Je hoort in ieder geval de funkband, uh, die funkt. Die zijn eh, behoorlijk populair eh, in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland... de Duitsstalige gebieden. Wat daar de reden van is, heb ik ook niet kunnen achterhalen... maar het is wel opvallend voor deze band. Die funkt, het nummer dat heette You Don't Know. En ja, je hebt het ongetwijfeld erkend. Het is elke werkdag s'avonds te horen aan het begin van een nieuwe aflevering van Pauw en Witte Man. Daarna de funkgeluiden van die funk. Even de rust van het Metropoolorkest. Onderdeel van Jules Buckley. En de stem en de piano van Tori Amos daarbij. Thought I'd been through this in 1919 Counting the tears ten thousand men and gathered them all, but my feet are slipping. They Tori Amos, die tegenwoordig opname maakt voor het eh, Duitse label Deutsche Grammophon. En het meest recente op dat gebied is de CD Gold, dus die ze samen heeft gemaakt met de Metropolitan onder leiding van Jules Buckley. En de hele club, het orkest inclusief Tori Amos, Tori Amos met de piano, die waren al in oktober jongsleden in de Doelen in Rotterdam en een dag later in eh, Brussel. En dit weekend zijn er nog twee optredens. Niet naast de deur. Tenminste, daar waar het gaat om Nederland. en Warschau zal er nog een optreden plaatsvinden aanstaande zaterdag. En maandag 15 oktober dan is er nog een optreden van het Metropolitan onder van Jules Buckley met Tori Amos in Berlijn. En de Philharmonie. En daar zal dit Yes en Anesthesia ongetwijfeld ook klinken. Damars Blues, dat is de titel van het nummer, werd al in 1921 gecomponeerd... maar in 1936 toen werd deze opname gemaakt van het quintet Hot Club du France... met eh, de medewerking van Stefan Grappelli op de viool en op de gitaar, de solo-gitaar natuurlijk... herkenbaar Django Reinhardt. Dit is Nacht in het Anders bij de Vader op Radio 1... en deze dame trad op een Delft afgelopen avond. door het land de komende tijd. En afgelopen avond trad ze op in Delft in de Vesten... met haar grote demo-show Roosbeef. Die kon je horen met een nummer van een nieuwe EP die ze net heeft gemaakt. En ik liet je luisteren naar Vergis ik mij. Meer van Roastbeef kun je zien aanstaande vrijdag. Dat is dus morgenavond. Maar dat is nog zo weg, zoveel uren nog te gaan. Maar het is toch al morgenavond, want dan treedt ze op in de Oosterport in Groningen. Roastbeef dus deze band die je nu gaat horen, die gaat binnenkort op heel veel locaties optreden in België. Hier is Hoeveel ik. just to son Renaissance-affaire. En dat kon je horen van hoe van De band die gaat eh, eind deze maand uitvoerig op eh, tournee door België. Voornamelijk in eh, Vlaanderen, maar er zullen ook een aantal plaatsen in Wallonië worden aangedaan. En je hoorde van hun album With Orchestra, dat Renaissance Affair. En dit wordt dan Renaissance Fair. Ja, zo spreek je dat uit. Komt uit Amerika. The Birds. spices. of Renaissance zoals ze dat dan in de Verenigde Staten zeggen. Je de Birds. En dat eh, Renaissance Fair dat staat dan voor een markt in middeleeuwse sferen. De Birds dus. En het staat op Jongen dan Yesterday. Een heel kort nummer. En toen had ik zoiets van, nou, dan draai ik nog een ander kort nummer. <laughs> if you make the charts, The girls will tell you apart. tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. picture Fraaie versies dit toch wel van die jaren 80 hit van de Buckles Video Kill the Radio Star. Je hoorde het gezelschap The Separate. Het gezelschap The Separate dat er een, eh, een gewoonte van heeft gemaakt, een act van heeft gemaakt... om eh, popklassiekers op een eh, min of meer klassieke manier uit te voeren. Daar waar het gaat om de begeleiding en dan met een hele fraaie zang daarbij. Zo kon je in dit geval luisteren naar dat video Kill the Radio Star van de Buckles en ze hebben net een nieuw album gemaakt onder de titel Orchestral Variations V.01. En op dat album kwam je covers tegen van onder andere de Specials, de Ramones, de Smiths, de Talking Heads, om maar zo op te noemen. En ze maken gebruik van eh, diverse zangers, onder andere Martha Wainwright doet mee, Patrick Wolf en Joan as a Policewoman. Dat allemaal op het nieuwe album van The Super 8 het Kamerorkest. <laughs> dat, dat popbewerkingen doet op een klassieke manier. En over een tijdje dan komen ze ook van optreden naar eh, Nederland toe op diverse locaties. Tegen die tijd zal ik daar eh, melding van maken. Je hoorde dan eh, The Separate met Video Kill the Radio Star The Buckles. Een gezelschap dat destijds bestond met onder andere Trevor Horn in de gelederen. En die man is ook nog steeds actief. Die werkt bij een groep die zich noemt The Producers. En daar is hij te horen als zanger. En de producers die hebben een single gemaakt, net uit. En ik laat hem je horen hier. The Garden of Flowers. Are you floating in clouds above rivers in moonlight over the city out to the sea? The moon shines on islands like jewels on dark water, shines on airlines. jets cars, street lights and searchlights shine with the stars. Garden of Flowers, de titel van het nummer dat gebracht werd door de producers. En de producers die bestaan dus uit Trevor Horn, wat ik al zei... die verantwoordelijk is voor de bas en de zang. Verder werken ook nog mee Steve Lipson op gitaar. Die heeft in het verleden ook... Eh, Productionele activiteiten verlicht bij bands als Frankie Goes to Hollywood... Uh, The Boys en artiesten als Cher, Grace Jones, Paul McCartney... Eh, Simple Minds, Lindisfarne, Annie Lennox, enzovoorts, enzovoorts. En verder doet nog mee eh, Lol Cream... Lol Cream, inderdaad, ook een grootheid. Die is vooral in het verleden bekend geworden doordat hij videoclips maakte. Maar voordat hij zich ging bezighouden met het maken van videoclips... was hij actief in de audiosector. Onder andere werkte hij bij 10 weekte zich daarvan los met Lol Cream. stranger theme. three alligators, big anglophile, will navigate us through a change of style. Strange apparatus you've never seen. Strange apparatus. a stranger theme. Walk tall, walk straight, spit the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the eye. Lol Cream en zijn creatieve maatje Gavin Godley. Die maakte eh, in 1979 een Englishman in New York... en dat maakte ze voor de LP Freeze Frame. En naar aanleiding van het maken van eh, dat nummer op eh, audiogebied... werd er ook een hele fraaie clip gemaakt. Maar daar kan ik me weinig van herinneren. Toen had je nog geen <laughs> MTV, kennelijk een music box. Dat had je toen ook nog eventjes. Goed, voor die clip kan ik me weinig en ik zal eens een keer op zoek gaan naar de beelden ervan op YouTube. Daar zal het ongetwijfeld op te zien zijn. You me up And I try to cool down I try to make you smile But you pull a frown You always try to leave me When you're fed up with love But you're being pulled back in by this loving sound. The flesh is weak, soft is your skin. Some say I'm a freak, but I love to sin. You always try to leave is the best thing I could do. My mind is a mess now that you're gone. in the wonderful world, but we fucked up with love singing. Sorry, anything. Oh, I would do anything to say that we're doing fine. I forget everything. out my mind by going out every night and pour myself a drink or two to sleep the whole day through. How can I get out of this mess and claim my piece of happiness? Your body is so soft and round, so here it is that loving sound and it feels I would do anything for you, even if leaving is the best thing. Oh, I would do anything. Say that we're doing. is the best thing I could do. Een opname uit eigen huis, uit de VARA-archief. Je kon luisteren naar eh, Ed, die was vorige week vrijdag... te gast bij het ochtendprogramma van Giel. Daar deed hij een aantal nummers live... Onder andere dit nummer speelde hele Live Anything. Dat is zijn jongste single geworden. Nog één man tot aan de nieuwslezer. Ook weer een man. En dit gaat eh, over een echte man. En het wordt gezongen door Wigbert. Groot talent uit Vlaanderen is dat. knokken bijgevaar, hart de spieren glad bedrijft. De liefde wild scheurt de kleren van haar lijf, bereikt haar strijdbaar, laat haar achter. Hunkeren daar meer vertrekt en keert weer bezweert zijn liefde dan kortom een echte man. Oh, laat hem sterk zijn, niet altijd aan het werk zijn. Vriendelijk attent, iemand die haar verwendt en weet wat ze verlangt al weet zij dat zelf niet altijd even goed. Een held, een redder, een vent die haar op handen draagt en zegt waar het om staat. Als dat nodig blijkt te zijn, eigenzinnig, maar niet te eigenzinnig, niet volgzaam, zorgzaam. Iemand die zich kwetsbaar tonen kan, kortom, een echte man.